Lot Lewin met het NOS Journaal. De leiders van Noord- en zuid koreaiseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is bijna 65 jaar geleden dat een Noord-Koreaanse leider ten zuiden van de militaire grens kwam. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon schudden elkaar de hand voor de massaal aanwezige pers. Ze ontmoeten elkaar om te praten over een verbetering van de relaties tussen de beide Korea's. Criminelen die een hoog risico vormen krijgen een verstevigde enkelband. Die is gemaakt van staaldraad. De normale enkelband is gemaakt van rubber- en glasvezelkabel. Minister Dekker neemt die maatregelen nadat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt. Op termijn wil minister Dekker alle enkelbanden vervangen. De nieuwe band is geen garantie dat hij niet meer wordt doorgeknipt. In noodsituaties moet de band verwijderd kunnen worden voor bijvoorbeeld behandeling. Als Defensie de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nu zou worden afgeblazen, dan kost dat tientallen miljoenen. Dat schrijft staatssecretaris Visser van Defensie in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of de verhuizing nog kan worden teruggedraaid, omdat steeds meer mariniers het korps verlaten vanwege de verhuizing. Kinderen van 14 maanden krijgen in mei de nieuwe vaccinatie tegen meningokokken. Tot nu toe bood het vaccin alleen bescherming tegen type C. Maar in het nieuwe vaccin zijn ook andere types van de bacterie opgenomen. Vanaf oktober krijgen ook alle kinderen die 14 jaar worden die prik.